Pakketjes zijn toen op tijd onschadelijk gemaakt. De Griekse politie denkt dat een extreem linkse groepering verantwoordelijk is voor de actie. Het transport met kernafval heeft na 92 uur de opslagplaats in het Duitse Gorleben bereikt. Afgelopen vrijdag vertrok het transport uit Frankrijk. In Frankrijk en Duitsland hebben duizenden actievoerders de goederentrein en vrachtwagens proberen tegen te houden. Volgens actievoerders is de vertragingstactiek nog nooit zo succesvol geweest. De afgelopen 24 uur was Gorleben nagenoeg onbereikbaar. Honderden agenten moesten eraan te pas komen om het laatste stuk van het traject vrij te maken voor het transport. Voorkeursgeneesmiddelen die door de zorgverzekeraars verplicht zijn gesteld zijn vaak niet leverbaar. Onderzoek van NOS blijkt dat apothekers vele duizenden keren per dag nee moeten verkopen aan patiënten. Die krijgen dan een ander middel mee met dezelfde werkzame stoffen, maar vaak met een andere vorm of kleur. Volgens de apothekers raken mensen daardoor in de war. Vooral bij oudere mensen bestaat het risico dat ze daardoor fouten maken bij het innemen van de medicijnen. Verder zeggen de apothekers dat ze veel tijd kwijt zijn aan het geven van uitleg over de medicijnenkwestie. Een verzamelaar van antieke tegeltjes die vorige maand is bestolen... looft van een beloning van 25.000 euro uit aan degene die ervoor zorgt dat zijn verzameling terugkomt. 17-eeuwse tegeltjes zijn een vermogen waard en ook de emotionele waarde voor de eigenaar is groot. Hij begon 46 jaar geleden met een verzameling die zonder meer uniek is. Dieven namen de kostbare verzameling mee uit de woning van de man in het Friese Graasterland Sloten.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 slipping, slipping, into the field. And I can remember hoping that you and I could make it on through. But something went wrong. We loved each other, we're just.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 I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up. Cause time takes what love is. together we're strong because it's love.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 Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl but I ZFM. said the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 我们。